Het kabinet heeft besluiten daarover voor zich uitgeschoven. Vanochtend waren eerst de oppositiepartijen aan het woord. Maar inmiddels is Sophie Hermans van de VVD al een hele tijd aan de beurt... zegt mijn collega Wilco Boom in Den Haag. Ja, het, het is inderdaad wel bijzonder hoor, wat je ziet gebeuren. Hermans die staat inmiddels al langer in het spreekgestoelte... dan alle fractievoorzitters van de oppositie oppositie bij elkaar. En dat zijn er 15, dus die hebben bij elkaar ook wel wat gezegd. Maar ja, tegelijkertijd is het wel logisch, want die oppositieleiders hadden afgesproken elkaar niet te onderbreken. En dat doen ze bij Hermans van de grootste regeringspartij, de VVD, doen ze dat natuurlijk wel. En Hermans moet voortdurend uitleggen wat de VVD nou eigenlijk wil, nu het CDA wil heronderhandelen over het stikstofbeleid van het kabinet. Een medewerker van Defensie is opgepakt omdat hij voor 50.000 euro aan militaire spullen verkocht zou hebben op Marktplaats. Er stonden advertenties online voor bijvoorbeeld legerkleding en spullen met een nieuw camouflagepatroon. Defensie gebruikt die pas twee jaar. In Terneuzen in Zeeland is de wand van een oude sluis opgeblazen. Er waren extra veiligheidsmaatregelen genomen. Een deel van de sluis werd eerder al opgeblazen en toen raakten gebouwen in de omgeving beschadigd. Heb je een elektrische auto? Let dan even goed op, want de prijs verschillen tussen stekkerplekken zijn enorm, zegt vergelijkingssite Pricewise. De verschillen tussen de verschillende steden zijn groot en ook de verschillen tussen laadpalen en laadpassen onderling zijn groot. Dat betekent dat je zomaar aan de ene laadpaal bijvoorbeeld 35 cent betaalt en aan de andere 62 cent. In Utrecht betaal je maar liefst 79 cent. Komt deels door de afspraken tussen laadpaalbazen en energiebedrijven. Als je goedkoper uit wil zijn bij een laadpaal kan deze tip handig zijn. Kijk niet alleen naar de beschikbaarheid, maar kijk Kijk altijd ook eerst naar de prijs. Dat voorkomt verrassingen op je rekening achteraf. Ja, want dan baal je natuurlijk als een stekker. Waarschijnlijk gaan de prijzen uiteindelijk overal zakken... omdat de energieprijzen nu dalen. Het weer blijft lekker zonnig, staat weinig wind. Het is een graadje of 11 vanmiddag. Morgen dan trekt het dicht en later op de dag komt er ook regen. Het wordt morgen een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.